uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Amsterdam wil het onmogelijk maken om nieuwbouwhuizen op te kopen... die vervolgens tegen heel hoge prijzen worden verhuurd. De maatregel moet voorkomen dat het tekort aan betaalbare woningen oploopt. Wie straks in Amsterdam een nieuwbouwwoning koopt... moet daar of zelf in gaan wonen of de woning doorverkopen. Of de maatregel er komt en in welke vorm is nog niet zeker... Zo is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regels gehandhaafd moeten worden. De gemeente komt pas eind dit jaar met concrete voorstellen, dan neemt de gemeenteraad een beslissing. Na een storing van bijna een week is de stroomvoorziening in Venezuela grotendeels hersteld. Dat melden Venezolaanse staatsmedia. Voornaamste oorzaak was een defect in de waterkrachtcentrale... die goed is voor 80% van de elektriciteitsproductie. Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. President Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de VS de oorzaak was. Beto O'Rourke heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De democraat van 46 werd vooral bekend omdat hij bij de senaatsverkiezingen bijna Ted Cruz versloeg in Texas. Die staat wordt doorgaans makkelijk gewonnen door de Republikeinen. O'Rourke is de 14e democratische kandidaat voor het presidentschap. De grote markt in Haarlem was vanochtend een uur afgesloten nadat voor het stadhuis een koffer was aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de koffer leeg was. Het is niet duidelijk wie hem daar heeft achtergelaten en waarom. De politie zoekt getuigen. Het stadhuis in Haarlem wordt sinds vorig jaar extra beveiligd... omdat burgemeester Wiene wordt bedreigd. Het weer, het is bewolkt en overal regent het. Pas in de loop van de middag en avond wordt het vanuit het westen droger... en klaart het op. Dat de, de, is, de, is, de wind is vrij krachtig tot aan zee stormachtig. Het wordt zo'n 10 graden. En ook morgen en in het weekend regent het, regent het enige tijd en blijft de wind stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMB. Nog altijd zijn niet alle spitsfiles opgelost, maar ze geven meestal nog maar een paar minuten vertraging. Op de A7 is het nog druk van Hoorn naar Zaandam, tussen Hoorn en Purmerend Noord een kleine 10 minuten...